8 uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. Het dodental na nieuwe aanvallen op Oost-Ghouta bij de Syrische hoofdstad Damascus is opgelopen tot bijna 40 en er zijn meer dan 200 gewonden. Dat zegt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten. De beschietingen van de afgelopen dagen hebben in totaal aan meer dan 300 mensen het leven gekost. Oost-Ghouta is al zo'n vijf jaar in handen van rebellen en wordt aangevallen door troepen van president Assad. De locatie van Tata Steel in Nijmuiden blijft bestaan als volwaardige productielocatie voor staal. Het bedrijf, waar nu meer dan 9000 mensen werken, gaat fuseren met het Duitse Thyssen Group, En het was tot nu toe niet duidelijk of de fabriek in Nijmuiden zou blijven. Nu is ook duidelijk geworden dat het hoofdkantoor van de onderzoeksafdeling van het nieuwe fusiebedrijf in Nijmuiden komt. Over de werkgelegenheid is nog niks gezegd. De politie heeft drie mannen aangehouden voor afpersing van een clubeigenaar in Rotterdam. Het gaat om mannen van in de twintig uit Capelle aan de IJssel. De club was in december binnen een week meerdere keren doelwit van geweld. De zaak werd twee keer beschoten, waarvan één keer met een automatisch vuurwapen. En ook lag een handgranaat op de stoep en werd een vuurwerkbom tegen het pand gegooid. Burgemeester Abu Taleb liet daarna de club per direct sluiten. En volgens de clubeigenaar gaf de burgemeester de afpersers daarmee hun zin. Bij de huldiging van de mannenachtervolgingsploeg in Pyeongchang zijn twee vrouwen gewond geraakt toen de schaatsers een plakkaat in het publiek wierpen. Het is traditie dat de schaatsers de medailletegel aan het publiek geven, maar dat ging dus iets te ruw. Een van de vrouwen kon ter plaatse geholpen worden. De andere is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Het schaatsteam betreurt het incident en heeft met de twee vrouwen gesproken. Het weer dan nog, het blijft droog. De temperatuur daalt vannacht van min 2 in het westen tot min 5 in het noordoosten.